Eerdere winnaars waren onderzoeksjournalist Jeroen Smit, Eurocommissaris Nelly Kroes en de Belastingdienst. Het weer vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. Het is 3 graden in het noordoosten en 6 graden in Limburg en Zeeland. Morgen opnieuw een regenachtige dag.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 De samenstelling van het roet wordt nog onderzocht, maar voorlopig adviseert het RIVM mensen om contact te vermijden. Zo wordt het eten van groenten uit eigen tuin afgeraden en kunnen kinderen beter even niet buiten spelen. Alle metingen tot nu toe hebben geen schadelijke effecten op de gezondheid uitgewezen. Nog altijd woeden er verschillende kleine branden op het terrein van Chemiepak in Moerdijk. Het nablussen gaat volgens de brandweer nog zeker de hele dag duren. Artsen, apothekers en klinieken die vruchtbaarheidsmiddelen voorschrijven als afslankmiddelen kunnen boetes krijgen. Het gaat om middelen die het zwangerschapshormoon HCG bevatten, zoals pregniel. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg is niet bewezen dat dit hormoon overgewicht bestrijdt en de IGZ gaat daarom de komende tijd extra controleren. Artsen en apothekers kunnen een boete krijgen van maximaal 150.000 euro. In grote delen van Duitsland zijn de wegen spiegelglad. In Berlijn raakten zeker 180 mensen gewond, onder meer door valpartijen. De brandweer kreeg 50% meer oproepen dan op een normale dag. Verder moesten tientallen vluchten van en naar Berlijn geannuleerd worden. Aanvankelijk had alleen het noorden veel last van de ijzel, waar op sommige wegen een ijslaag lag van 2 centimeter dik. Later trok de ijzel naar het zuiden van Duitsland. Voetbalcoach Bert van Marwijk krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. Een jaarlijkse prijs voor mensen of instanties die opmerkelijk presteren op het gebied van publieke communicatie. De jury vond dat 2010 een jaar was met...